1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... neemt de portefeuille over van minister Blok voor Wonen. Blok is vandaag benoemd als minister van Veiligheid en Justitie. Daarmee volgt hij Van de Steur op die gisteren aftrad. De koning heeft Van de Steur op de meest eervolle wijze ontslag verleend. Dat is gebruikelijk in dit soort situaties... Stef Blok was eerder plaatsvervanger. Afgelopen zomer nam hij het werk over van de zieke minister Plasterk. En in 2015 zat Blok ook al op justitie nadat Opstelten was afgetreden. De oneenigheid tussen de politie en het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag is uit de wereld. Het Hof heeft sorry gezegd omdat een stagiaire Haagse agenten onterecht had beschuldigd van racisme. De vrouw, een Amerikaanse van 30, loopt een juridische stage bij het Hof. Zij beschuldigde de Haagse politie vorige week op Facebook van mishandeling en discriminatie. Ze was op straat aangehouden na een verkeersovertreding. De politie sprak de beschuldigingen met klem tegen. Inmiddels is er een gesprek geweest tussen de politie en het hof... en heeft de vrouw de Facebook-post verwijderd. Het CDA in Noord-Brabant wil dat de provincie samen met het Rijk gaat onderzoeken of het mogelijk is om drones in te zetten tegen criminelen in natuurgebieden zoals de Biesbos. De provincie heeft veel last van drugscriminaliteit in natuurgebieden. Volgens het CDA hebben de criminelen nagenoeg vrij spel en zijn ze ongrijpbaar voor de politie. Omdat die gebieden vaak moeilijk toegankelijk zijn. Drones zouden volgens de partij kunnen helpen met het opsporen van drugscriminaliteit in de natuurgebieden. Oud-presentator Wil Simon is gisteravond overleden. Hij presenteerde tot 1991 Opsporing Verzocht. Vorig jaar februari kwam hij nog een keer terug in het programma... omdat er aandacht werd besteed aan een 40 jaar oude zaak. Simon stierf in zijn woonplaats Apeldoorn. Hij was 87 jaar. Het weer nog. Vanuit het zuiden komt er hoge bewolking opzetten. Blijft wel droog. De zon schijnt nog steeds behoorlijk. Het is niet meer zo koud tussen de 6 en 9 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt. Vanaf morgenavond is er kans op regen en het wordt dan maximaal 8 graden.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 Je liet de zon weer schijnen. Ik ben nergens zonder jou. Ik blijf altijd trouw. toch alleen. Wat goed moet, dat gaat fout. Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kou. Ik ben nergens zonder jou. op jou a fight.